Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het viel mee vannacht. Op social media en in appgroepen stonden gisteren weer oproepen om te gaan rellen op tientallen plekken. Zoals Heerlen, Middelburg, Almelo. Maar op de meeste plekken bleef het rustig, zegt verslaggever Pauw. Hier en daar waren de oploopjes. Zoals in Hilversum waar een man of 100 schreeuwend door het centrum liep en vuurwerk afstak. Tegen negenen vertrokken ze weer, op last van de politie. sfeer was ook gespannen in Amsterdam en Rotterdam, maar het is niet uit de hand gelopen. In Rotterdam zijn wel 81 mensen opgepakt voor samenscholing. Afgelopen jaar zijn veel meer boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis boven de snelweg. Volgens de Telegraaf gingen meer dan 10.000 automobilisten op de bon. Ze moesten minstens 250 euro aftikken. De verkeersminister noemt het misdadig. Ze gaat kijken of er meer camera's boven de weg kunnen komen. Kinderen spelen echt niet zo'n grote rol bij de verspreiding van corona. Nederlandse onderzoekers bekeken positieve coronatests van kinderen en volwassenen. In die van kinderen bleken tot 16 keer minder virusdeeltjes te zitten. Studenten van een hogeschool in Leeuwarden hebben inmiddels kramp in hun vingers van het pennen. Ze schrijven kaarten aan eenzame ouderen om zijn hart onder de riem te steken. Niemand schrijft tegenwoordig meer zoveel, want bijna alles gaat dus digitaal en via de laptop. Dus eh, na een paar kaarten voel je wel even kramp in je vingers inderdaad. Dan neem je een kleine pauze en dan kan je daarna weer door. 2000 ouderen krijgen volgende maand een kaartje op de mat. En daarom moeten de studenten nog even de kramp zien te vergeten. Nou, we gaan, als we gemiddeld 8, 29 per persoon schrijven, dan komen we uit op het doel geloof ik. En ik ben nu op 8. Dus we moeten nog wel eventjes. Je moet nog even doorschrijven. Dat komt helemaal goed. Het weer de dag begint bewolkt. In het binnenland kan wat sneeuw vallen. Vanmiddag wordt het droger en dan gaat op 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 De vierde avond met de avondklok is een stuk rustiger verlopen dan de avonden ervoor. In onder meer Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer even gespannen... maar nergens liep het uit de hand. De Tweede Kamer wil dat meer startende bedrijven in aanmerking komen voor coronasteun. Duizenden starters dreigen tussen wal en schip te vallen. Vooral ondernemers die eind 2019 een zaak begonnen en geen beroep kunnen doen op steun. De Kamer vindt dat ook zij geholpen moeten worden. Het aantal processen verbaal dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat vorig jaar hebben uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis is met 55% gestegen naar meer dan 4900.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 crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight? Better say doing you right Watching movies but we ain't seen a thing tonight yeah. I don't wanna keep you up But show me can you keep it up?